oktober werd de Merapi actief en stookte hete as uit. En sindsdien gold het hoogste alarmniveau. Zeker 320 mensen kwamen om het leven en zo'n 250.000 omwonenden werden geëvacueerd. Vulkanologen zeggen dat de Merapi inmiddels weer tot rust komt. En daarom mogen de meeste geëvacueerden weer naar huis. Alleen mensen die aan de zuidkant van de vulkaan wonen kunnen nog niet terug. De Verenigde Staten en Japan zijn begonnen aan een grote militaire oefening. Er wordt een aanval gesimuleerd op Japans grondgebied. Tienduizenden militairen doen mee aan de manoeuvres, waarbij ook honderden gevechtsvliegtuigen en een vliegdekschip worden ingezet. Vorige maand oefende de VS al met Zuid-Korea. Dat was kort na een Noord-Koreaanse artilleriebeschieting op een Zuid-Koreaans eiland, waarbij vier mensen om het leven kwamen. In Japan zijn 50.000 Amerikaanse militairen gelegerd. Een Amerikaanse bevelhebber noemt de samenwerking met Japan en Zuid-Korea heel belangrijk voor de vrede en stabiliteit in de regio. De brand in het bosgebied bij de Israëlische havenstad Haifa is nog steeds niet onder controle. De burgemeester heeft een buitenwijk laten ontruimen omdat het vuur in de richting van Haifa oprukt. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd uit dorpen en steden in en om het bosgebied. Volgens de brandweer is het de ergste bosbrand in de geschiedenis van Israël. Het vuur heeft al aan 42 mensen het leven gekost en is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Israëlische media zeggen dat de brand waarschijnlijk ontstond op een illegale vuilstortplaats in de bossen bij Haifa. Premier Netanyahu vroeg gisteren om hulp bij het bestrijden van de brand en verschillende landen hebben hulp toegezegd. Zo stuurt Turkije twee blusvliegtuigen. En dat is opvallend omdat de relatie tussen Israël en Turkije in mei een dieptepunt bereikte nadat het Israëlische leger een schip met hulpgoederen voor de Palestijnen had geënterd.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 Lionel Hampton en Oscar Peterson werden samengebracht door de producer Norman Granz in 1953 en 1954. En dat leverde natuurlijk spektakel op. Want deze swingende eh, jazzartiesten hebben voor heel veel luisterplezier gezorgd. Ik ga dan ook een eh, heerlijk nummer draaien. Het is een eh, jam en het heet ook heel toepasselijk. Jam Blues. hoorn was dat al in het eerste uur aangekondigd, maar via Killer Joe niet gekregen. De bezetting die was als volgt. Ben Webster, tenorsax, Bill Coleman op de trompet, Jim Douglas op de gitaar, Fred Hunt op de piano, Ron Ria op de bass en Lenny Hastings op de drums. Het was een opname in Londen gemaakt op 27 april 1967. Ja, ik had vorige, vorig uur al eentje een nummer gedraaid van Paolo Nutini. En uh, ik had er eigenlijk nu nog eentje. deze is wat vlotter en uh, meer jazzy eigenlijk. Eh, Pencil Full of Lead. This next song's um, it's about when I moved from Paisley to London. It's just about the change and the big difference between them both. So it's called These Streets. Here we go. Hello, ladies and gentlemen. I'm Paolo Nutini. These are the Vipers. These guys. hands were full of lead some water for my throat. I got funds from my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter at I do by the road. Now it's getting on the road. So they get sweeter. Legs on my chairs and a head full of hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth few pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly, I know nothing's gonna bring me down. strips for the I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite shot, but the better than not. Food in my belly and a for my daily, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blue and high. Jazzadelic CD Giovanka On My Way. We gaan verder met Mad Dusk. Met Good News. Die komt van de aangenaam jazz. De nieuwe aangenaam jazz CD die nu in de winkels ligt. I'm here, it's clear. I'm in the moment. Back with a better view. Not a clue where I'm going. going all out for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say. So let's seize each day. No ties, we're just happy go lucky. Don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love. song oldest. Boxing Town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place you find yourself a seat. And when you want to eat, you look around and yell, waiter. You fill your cup chock full of drinks and drink it up. You're dancing along with your girlie. It's after three o'clock, my baby. It's early if you've never been to Duke's Place. Take your tootsies into Duke's Place. dukes play. Ella Gerald was dat, de wees uit Jonkers, een buitenwijk van New York. Ze werd geboren in 1918 en deed toen ze 15 was mee aan een talentenwedstrijd van dansers. Maar ze was zo gestrest dat ze geen beweging kon maken en maar gewoon zingen. En vanaf dat moment is het allemaal goed gegaan met haar carrière. Want in 1934 kwam ze bij de band van Chick Webb en daar werd ze al snel de grote attractie. Maar er gebeurde meer. In 1938 had ze een enorme hit, het Tisket, A Tasket. En toen Webb het jaar daarna stierf, nam ze zijn functie zelfs als leider over. In de jaren 40 ging ze door met werken en platen maken, maar de jaren 50 waren haar grootste periode. In die tijd was haar stem op het hoogtepunt, had ze een soepele beheersing van de ballade aangeleerd. Het aantrekkelijke, mag je rustig zeggen, ligt in de schoonheid van haar geluid. En de, wijze waarop ze ritmes aan elkaar weet te rijgen. En de manier waarop ze kan improviseren door de scat. In 50, 1950 eh, heeft ze ook nog een periode gehad waarin ze vooral met eh, Louis Armstrong en pianist Alice Larkins plaat heeft gemaakt. Eh, helaas, eh, ik ging naar het Noordse Jazz Festival een keer en eh, toen zou ze gaan optreden, maar dat is toen niet doorgegaan en in 1996 is overleden. We zitten heerlijk in de swing op dit moment en daar gaan we natuurlijk mee door. Nog een nummer van Elvis Gerald en daarna ga ik nog iets swingen met Jimmy Smith, maar laten we eerst gaan luisteren naar I Can Give You Anything But Love Baby. swell. Brrr. and I can't even close my eyes. Yeah, it's three o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes. I can't find my baby. People I can't be sad. No my Smith, de vrijuit uh, eh, improviserende en jazzklassieker spelende man die het eh, heel ver heeft gebracht. Hij werd geboren in 1928 en overleed in 2005. Lezers van het klassieke blad Luister kennen hem als een formidabele basbaraton. Maar op dit album zingt hij 14 popklassiekers en dat doet Thomas Kwasthoff met groot gevoel voor soul. Soms klinkt hij als een zwarte zanger uit de Delta. Het is een grote verrassing. En van de cd, het album Tell I Like It Is, draai ik het nummer Ain't No Sunshine. no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's old. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine. trompetist Roy Aldridge. Mooi omvloerst en helder gespeeld. Het is een opname van 11 november 1960. En hij liet zich begeleiden door Tommy Flanagan op de piano. Charles Minkus op de bass. En Joe Jones op de drums. Nog een paar grootheden en het was een kassucces in die tijd. Maar dan ga ik wel heel wat jaartjes terug. Ik heb het over Stan Getz en Charlie Bird met hun populaire nummer Desafinado. Ja, CFM Jazz werd gepresenteerd door David Habig en Fred Kroosberg. En wie nog niet genoeg heeft van de jazz, die gaat eh, maar donderdag 2 en vrijdag 3 december naar de Jazz and World Meeting 2010. Twee avonden, 31 toonaangevende Nederlandse jazz- en wereldmuziek acts.